Drie uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties waarschuwt dat de situatie op de Bahama's snel verslechtert. Duizenden mensen op het eiland Great Abaco, waar orkaan Dorian twee dagen huis hield, zijn alles kwijtgeraakt. Ze hebben onderdak gevonden in de paar gebouwen die nog overeind staan. Maar er is vrijwel geen drinkwater of stroom en ook zijn er nauwelijks toiletten. Het Wereldvoedselprogramma denkt dat zo'n 70.000 bewoners van de Bahama's noodhulp nodig hebben. De Britse minister van Werkgelegenheid en Pensioenen, Amber Rudd... stapt op uit onvrede met de koers van premier Johnson. Ook verlaat ze de fractie van de conservatieven in het Lagerhuis. Zo schrijft ze in een brief aan hem. Ze gaat verder als onafhankelijk parlementariër. Rudd vindt het onacceptabel dat Johnson 21 partijgenoten uit de fractie heeft gezet. Die steunden de oppositie om het voor Johnson onmogelijk te maken de Europese Unie zonder deal te verlaten. Rudd spreekt in de brief van politiek vandalisme en noemt de gang van zaken een aanval op het fatsoen en de democratie. In de Oostenrijkse Alpen zijn in een dagtijd drie Duitse bergbeklimmers om het leven gekomen. Het gaat om twee mannen van 50 en een van 60. Ze stierven bij verschillende incidenten in Tirol, melden de autoriteiten. Door slechte weersomstandigheden kostte het de reddingsdiensten veel moeite om bij de slachtoffers te komen. De 19-jarige Canadese tennister Bianca Andreescu heeft de US Open gewonnen. Ze versloeg Serena Williams in straight sets 6-3 en 7-5. Het is voor Andrescu de eerste keer dat ze een Grand Slam toernooi wint. Serena Williams probeerde in New York haar 24ste Grand Slam titel binnen te halen... waarmee ze het record van Margaret Court zou hebben geëvenaard. Het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt en er trekken enkele buien over het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen zon en wolkenvelden met in het westen en noordwesten enkele bui...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 These are very exciting times in the study of dreams. Well, you might reasonably wonder if any degree of clarity or precision is, is possible in this area, um, given that the phenomenon itself is so difficult to define. What is a dream, anyway? Where do dreams come from? How are they formed? Do they serve any functions? Do they have any meaning? If they do have any meaning, how do we interpret those meanings? For the past several years, I've been working on a uh, an approach that I think can help answer some of these questions.